jaar cel voor fraude bij zijn bedrijf Mediaset. De rechtbank in Brugge tot één jaar op basis van een amnestiewet uit 2006... die een eind moest maken aan overvolle gevangenissen. Zolang er een beroepsprocedure loopt hoeft Berlusconi de cel niet in. De beroepsprocedures kunnen jarenlang duren. De onderhandelingen tussen VVD en PvdA over een regeerakkoord gaan maandag verder. Volgens PvdA-leider Samsom zitten de gesprekken in de eindfase... maar er ligt nog geen definitief akkoord. Samsom en VV-leider Rutte wilden verder niets zeggen. Het Centraal Planbureau rekent momenteel de voorstellen van de onderhandelaars door. Het weer. Aan de kust een paar buien, elders overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 8. Ook morgen vrij zonnig en droog. Dit, was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 33 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5. A15 Rotterdam richting Gorkum na een ongeluk bij Papendrecht 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De kijkers aan de andere kant veroorzaken lange file tussen Gorkum en Papendrecht 10 kilometer. En de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Knopend Hoevelaar 5 kilometer.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 De leider van Al-Qaeda, Al-Zawahiri, heeft zijn volgelingen opgeroepen om westerlingen te gijzelen... In een videoboodschap spreekt hij zijn waardering uit voor de gijzeling van een Amerikaan van 71, vorig jaar in Pakistan. Moslims moeten burgers gevangen nemen van landen die tegen moslims vechten, zegt al-Zawahiri. Het kan volgens hem helpen om gevangen islamitische strijders te krijgen. Hij riep zijn volgelingen ook op om zich aan te sluiten bij de opstand in Syrië tegen president Assad. Automobilisten die meer dan 10 verkeersboetes in een jaar tijd hebben gekregen... worden voortaan harder aangepakt door justitie. Zo'n duizend veelplegers in het verkeer krijgen een brief waarin staat dat ze het risico lopen hun rijbewijs kwijt te raken, schrijft minister Opstelt aan de Tweede Kamer. Het gaat om ernstige verkeersovertredingen zoals rechts inhalen en bumperkleven. Afgelopen nacht zijn voor het eerst weer strooiwagens uitgereden. temperatuur kwam in grote delen van het land onder het vriespunt. In Twente daalde het kwik zelfs tot min 5. Gisteravond viel in het grensgebied tussen Groningen en Friesland de eerste natte sneeuw van het jaar. Komende nacht kan het matig gaan vriezen. Plaatselijk wordt het mogelijk min 5.